Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kinderen in de basisschoolleeftijd moeten ook thuis blijven en getest worden als ze verkoudheidsklachten hebben, zegt het OMT. De corona-experts hebben het advies daarover aangepast vanwege de verspreiding van de Britse coronavariant. Een kind met klachten dat niet is getest mag weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is. De verwachte overlast door het winterweer heeft dit weekend gevolgen voor het testen en vaccineren in Nederland. Bij testlocaties zijn in een aantal gevallen de openingstijden aangepast... en sommige teststraten zijn morgen helemaal gesloten. De vaccinatielocaties in Doetinchem en Apeldoorn blijven morgen ook dicht. In de regio Zaanstreek-Waterland wordt mensen gevraagd om een andere keer langs te komen voor een coronaprik. De politie heeft een man uit Geldrop aangehouden voor een cold case uit 1997... In maart van het jaar werd in Groningen El Slurink in haar eigen huis doodgestoken. Het onderzoek naar de moord zat jarenlang vast. Vorige maand begon de politie een nieuwe campagne in de hoop op meer informatie. Dat leverde ruim 140 tips op. In Myanmar zijn Twitter en Instagram door het regime op zwart gezet. Eerder gebeurde dat al met Facebook. Inwoners plaatsten op de sites berichten waarin ze een onvrede uiten over de staatsgreep van begin deze week. Daarbij werd regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. De Houthi-rebellen in Jemen zijn in de ogen van de Amerikaanse regering niet langer een terreurorganisatie. De VS hoopt dat dat besluit bijdraagt aan een oplossing voor de humanitaire crisis... die is ontstaan door de burgeroorlog. Door de Houthis te bestempelen als terroristen was het volgens hulporganisaties moeilijker om de bevolking te helpen met onder meer voedsel. Het weer bewolkt en zo goed als droog. Het wordt 0 graden in het noorden en 6 in het zuiden. Vanavond vanuit het zuiden eerst regen, later sneeuw. Ook morgen lange tijd sneeuw. Er kan 10 tot 20 centimeter vallen. Er staat veel wind en de temperatuur ligt ruim onder nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam...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 this is it. has always been whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times. Said you might trick me once, won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. Don't let you trick me twice telling me that she wants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 je hebt het alvast. Gebruik niet je ogen, maar gewoon op de tast. Je weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden, maar toch niet. 谢你。 snap I scream but no one knows You say I'm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 nog eens het deze is een sport now. Is net Dubai of LA als ik touchdown. Ah, ik wil dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd.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 106.9 ZFM.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 go home Let me go home It'll all be alright I'll be home tonight I'm coming back home